Dat vinden de Franse president Sarkozy en de Britse premier Brown. Ze hebben een gezamenlijk opiniestuk geschreven dat vandaag in de Wall Street Journal staat. Veel banken worden overeind gehouden met staatssteun. De bonussen, die toch weer massaal worden uitgekeerd, bestaan dus voor een groot deel uit belastinggeld. daarom is een bijzondere belasting over de bonussen gerechtvaardigd, schrijven Sarkozy en Brown. Ze roepen verder op tot een betere economische samenwerking om de crisis het hoofd te bieden. Brabantse bestuurders voelen zich gesteund door de ministers Klink en Verburg in de strijd tegen de Q-koorts. bleek gisteravond na een bezoek van de ministers aan het provinciehuis in Den Bosch. Verburg en Klink spraken er twee uur achter gesloten deuren met bestuurders over de aangekondigde maatregelen, zoals het afmaken van geiten en schapen om besmetting bij mensen te voorkomen. De bestuurders gaven wel aan dat ze liever hadden gezien dat er eerder maatregelen waren genomen. De GGD in Brabant vraagt zich af of het wel lukt om alle drachtige dieren op tijd te testen. Miskramen waarbij de Q-koortsbacterie vrijkomt laten zich niet voorspellen en kunnen de komende maanden al voorkomen, zegt de GGD ministerie van Verkeer en Waterstaat moet alsnog alle verborgen vliegkosten van het Koninklijk Huis openbaar maken. De rechtbank in Amsterdam heeft dat bepaald in een procedure die was aangespannen door RTL Nieuws. Volgens de uitspraak moeten alle ministeries en ambassades vertellen hoeveel vliegkosten de Oranjes de afgelopen jaren precies hebben gemaakt. Gebleken was dat Verkeer en Waterstaat de Kamer onvolledig had geïnformeerd over de omvang van de kosten voor officiële vluchten en privéreizen.